Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De kater na een avondje stappen was nog nooit zo groot. De komende vier weken blijven de kroegen dicht, net als de restaurants. Veel mensen gingen op pad om de laatste minuten aan de bar mee te pakken. Dat konden de zaken wel waarderen. Iedereen komt, uh, ja, gunt het je natuurlijk. Iedereen die eh, komt even laatste avond, laatste lunch in uh, favoriete restaurant. Eh, heel lief. Het bleef niet overal lief. In een partytent in Den Haag gingen mensen zo los dat de politie erbij moest komen. Bijna naast die partytent in de Tweede Kamer werd over corona gedebatteerd. Het ging daar onder meer over de eredivisie voetbal voor vrouwen. Want geloof het of niet, die viel in eerste instantie niet onder professionele sport en mocht dus niet doorgaan. Jesse Klaver van GroenLinks kon het bijna niet geloven. Onze Oranje winnen, die zijn Europees kampioen. En ik vind het totaal verkeerd signaal naar al die meisjes ook die in Nederland voetballen, steeds meer. Dat we zeggen dat vrouwenvoetbal niet onder het betaalde voetbal zou passen. Maar als de eredivisie voor mannen door kan gaan, dan ook voor het vrouwenvoetbal. En dus was de vraag aan de minister, mogen de vrouwen please gewoon doorspelen? Laat daar heel helder over zijn. Wat voor mannen geldt, geldt ook voor vrouwen. Dus het antwoord daarop is ja. En over voetbal gesproken. Het Nederlands elftal heeft gisteren 1-1 gespeeld tegen Italië. Aanvoerder Virgil van Dijk was best tevreden. Het gaat natuurlijk om resultaat het einde van de dag. Maar we weten dat we het in ons hebben. Ja, we moeten het nog steeds laten zien. En, eh, we moeten hard voor elkaar zijn, kritisch op elkaar zijn. En vandaag hebben we hard gewerkt. Mogelijkheden gecreëerd tegen een fantastisch land natuurlijk. Die eh, heel georganiseerd speelt. En uh, zat meer in, maar goed. 1-1 hier is niet, niet heel snel. Oranje staat nu derde in de Nations League pool onder Polen en Italië. Veel mensen zijn er gek op de geur van gebakken spek voor het ontbijt. Nou, in Amerika kun je nu een mondkapje winnen met die kenmerkende geur van gebakken reepjes vlees. Het is ontwikkeld door een baconbedrijf. Hoe dat bedrijf de geur precies in een mondkapje heeft gekregen is niet duidelijk. Ook niet hoe lang het blijft hangen. Het weer best wat zon vandaag. Helemaal in het noorden en in het zuiden kan een bui vallen. Het wordt hooguit 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het verkeer rijdt langzaam op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade 6 kilometer file met een uur vertraging. Want er is een ongeluk gebeurd.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 TNO-onderzoekers hebben bijna 900 monsters genomen met zowel een sneltest als een gewone test. En de uitslag kwam voor 99% overeen. In Duitsland meldt het Robert Koch-instituut ruim 6600 nieuwe coronagevallen. Duitsland is relatief gezien een van de minst getroffen landen van West-Europa. Maar de laatste tijd loopt het aantal infecties ook daar verder op. Mexicaanse schooldirecteur moet 31 jaar de gevangenis in... omdat haar school instortte bij een aardbeving. De vrouw had illegaal een appartement op het gebouw laten zetten. Toen het instortte kwamen 26 mensen om het leven.